Volgens het OM hebben ze schoten gelost, maar is nog onduidelijk wat hun rol precies was. Justitie wil niet zeggen of de politiemensen schuld wordt verbeten, verweten... in verband met de dood van Robbie van der Leden. Die kwam vorige maand bij de rellen om het leven door een politiekogel. Justitie zegt dat de vijf agenten de status van verdachte hebben gekregen... om hun eigen rechten veilig te stellen. Maar de politiebonden zijn kwaad. De grootste politiebond, de NPB, erkent dat agenten verantwoording moeten afleggen, maar noemt het wrang dat hooligans die zich als beesten hebben misdragen nog vrij rondlopen, terwijl agenten als verdachten worden aangemerkt. Behalve de vijf agenten worden er in de zaak ook zes festivalbezoekers verdacht. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de rellen. Philips roept ruim 5000 defibrillatoren terug. Het gaat om professionele apparaten die door bijvoorbeeld ambulancemedewerkers of brandweerlieden worden gebruikt als iemand een hartstilstand heeft. Een geheugenchip in de defibrillatoren werkt niet goed. Het probleem is bij interne testen van Philips aan het licht gekomen. Het gaat om defibrillatoren van bepaalde typen die tussen mei 2007 en januari 2008 zijn gemaakt. Opnieuw heeft een medewerker van Frans Telecom zelfmoord gepleegd. Een man van 51 is in de plaats Annecy van een brug gesprongen. In een afscheidsbrief schrijft hij dat de sfeer in het bedrijf hem tot zijn daad heeft gebracht. Bij Frans Telecom hebben de afgelopen anderhalf jaar 24 mensen zich van het leven beroofd. Vakbonden wijten de zelfmoorden aan de vele reorganisaties bij het bedrijf. Die zouden tot veel stress hebben geleid bij de werknemers. Het weer vannacht overal droog, overdag wolkenvelden. Vooral in het noorden en oosten kans op lichte regen. In het zuiden en westen ook zon.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 The. got this.